met het NWS Journaal. De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de achterstanden bij het UWV. De Tweede Kamer had zo'n onderzoek geëist. De uitkeringsinstantie loopt achter bij het opnieuw beoordelen van mensen die als arbeidsongeschikt staan geregistreerd. En ook was er te weinig capaciteit voor het opsporen van fraudegevallen. De Rekenkamer bepaalt zelf wat er precies wordt onderzocht en hoeveel tijd het gaat kosten. Minister Ascher vond eerder dat zo'n onderzoek niet nodig is omdat er al meer personeel beschikbaar zou komen om de achterstanden bij het UWV in te lopen. De stichting Loterijverlies eist in een kort geding dinsdag dat de staatsloterij voorlopig geen prijzen uitkeert en geen winst meer overmaakt aan de Nederlandse staat. De stichting wil daarmee voorkomen dat de loterij een megaclaim van 300 miljoen euro niet zou kunnen betalen. De stichting eist dat bedrag van de staatsloterij omdat de winstkansen tussen 2000 en 2008 te hoog werden voorgesteld. De Stichting Loterijverlies zegt bijna 200.000 mensen te vertegenwoordigen die in die periode een lot kochten. Een van de meest gebruikte medicijnen om het HIV-virus onder controle te houden wordt steeds minder effectief. Het virus dat aids veroorzaakt begint resistent te worden tegen dit middel tenofovir, blijkt uit een nieuwe internationale studie. Wetenschappers onderzochten bijna 2000 HIV-patiënten die het medicijn gebruiken. Vooral in Afrika blijkt HIV vaak resistent tegen het middel. Volgens de wetenschappers komt dat doordat patiënten in Afrika vaak niet de juiste dosis toegediend kregen. In Genève is het VN-vredesoverleg begonnen dat een eind moet maken aan de oorlog in Syrië. Bij de eerste besprekingen is in ieder geval een delegatie van de Syrische regering aanwezig. Wie daar verder mee praten is onduidelijk. Het weer vanavond steeds meer regen en wind. Aan zee is de wind hard of stormachtig. Morgen ook veel regen. Smiddags wordt het wel even wat droger, maar daarna volgen opnieuw buien. Het is dan zo'n 8 graden. En ook zondag verloopt regenachtig. Dit was het NMW ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 3 kilometer. Er ligt een stuk vrachtwagenband op de weg. De rechterrijstrook is dicht.